is Rashid Finch met het NOS Journaal. De politie heeft een man gearresteerd die van plan was bomaanslagen te plegen. Dat heeft burgemeester Bloomberg op een persconferentie gezegd. De man zou aanslagen hebben voorbereid tegen de politie en tegen Amerikaanse militairen die net waren teruggekeerd van missies in Irak en Afghanistan. De verdachte is een 27-jarige Amerikaan van Dominicaanse afkomst. Volgens de politie is hij een sympathisant van Al-Qaeda, maar handelde hij in zijn eentje. Hij werd al twee jaar in de gaten gehouden. Volgens Bloomberg had de verdachte tenminste één zelfgemaakte staafbom in bezit. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor wapenbezit en samenzwering. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen zeker elf doden gevallen. Dat hebben medewerkers van het lokale mortuarium gezegd tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Egyptische politie en het leger bestormden Tahrirplein, waar duizenden betogers demonstreren tegen het uitblijven van hervormingen. De betogers werden verjaagd met traangas en ook werden hun tenten in brand gestoken om te voorkomen dat ze zouden overnachten op het plein. Betogers eisen dat het leger de macht overdraagt aan het volk. Het leger is aan de macht sinds de afzetting van president Mubarak in februari. Over een week zijn er parlementsverkiezingen in Egypte, maar een nieuwe regering treedt naar verwachting op zijn vroegst pas eind 2012 aan. In Spanje krijgt de conservatieve volkspartij de absolute meerderheid in het parlement. De leider van de partij, Mariano Rajoy, kan nu een regering formeren zonder dat hij afhankelijk is van hulp van andere partijen. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Rajoy waarschuwt dat van Spanje geen wonderen mogen worden verwacht. Het weer op veel plaatsen dichte mist met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter.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 Ik niet de kus, maar de kapij was Ik niet alleen maar allebei was Ik niet zo ver, maar juist bij was En dat ik dan kind wat idols was Ik dacht die ik uit de jury was En bijna nog steeds blij. me Gewoon een dag niet mezelf was Dat ik alles was there's somewhere I've never been I'll stop, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside my crazy nights And never a really alive like my hidden heaven You clear my face so I can feel the breeze And down below, it's Monaco The mister, I don't know a soul I'll drop off the keys at ballet Look out my window, babe One afternoon routine.